9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het eh, NOS De politie in Maastricht zoekt op een begraafplaats in Maastricht... naar de vermiste Tanja Groen. De studenten verdwenen in 1993 na een feest van een studentenvereniging in de stad. Ze was toen 18. Het cold case team van de politie in Limburg kreeg eind vorig jaar informatie... over de plek waar het meisje mogelijk begraven is. Een van de graven op het kerkhof in Maastricht wordt nu opengemaakt voor forensisch onderzoek dat waarschijnlijk de hele dag gaat duren. De politie benadrukt dat het onderzoek losstaat van de man die in het graf begraven ligt en zijn nabestaanden. Zij hebben ermee ingestemd. Bij een brand in een zorgcentrum voor dementerenden in Muiderberg in Noord-Holland is een bewoner om het leven gekomen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. De brand in het zorgcentrum ontstond gisteravond rond half tien. Een uur later was het vuur geblust. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. In Suriname wordt het strafproces over de decembermoorden hervat. Naar verwachting zal hoofdverdachte Desi Bouterse vandaag persoonlijk voor de rechters verschijnen. Eind vorig jaar werd de president van Suriname veroordeeld tot 20 jaar cel. Om het vonnis aan te vechten heeft Bouterse verzet aangetekend... en moet hij aanwezig zijn bij de eerste zitting. In december 1982 werden 15 prominente tegenstanders... van het militaire regime vermoord. Bouterse, die toen legerleider was... zou opdracht hebben gegeven voor de moorden. Medewerkers van ziekenhuizen laten zich steeds vaker inenten tegen griep. Een derde van hen heeft een prik gehaald. De prik is voor hen gratis en er is campagne gevoerd om de vaccinatiegraad onder ziekenhuispersoneel omhoog te krijgen. Vorig griepseizoen had 24% zich laten inenten... en het seizoen daarvoor maar 13%. Toen kregen ook veel ziekenhuismedewerkers griep... en ontstonden in een aantal ziekenhuizen capaciteitsproblemen. Het weer bewolkt met wat lichte regen. In de middag is het droog. In het noorden schijnt de zon en het wordt 1 tot 8 graden. Vanavond en vannacht kans op vorst en mist. Morgen vooral in het zuidoosten zon, maar verder grijs bij 4 à 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Vertraging door een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt De Nieuwe Meer, 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ruim 20 minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Rotterpolderplein, 8 kilometer. Koers ook ruim 20 minuten extra... Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Landsmeer en Amsterdam Centrum, 10 kilometer. Alle rijstroken zijn wel vrij.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 En we tellen af 101 dagen en nog 14 uur tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sands en ik ben tot 10 uur bij je. zoals deze van de Trams. Ja, toen ging het licht uit in 1977 in New York.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 Mag je nog even blijven liggen? Zet de radio wat harder. En Tony Braxton is bij je hier bij ZFM. duur Make Me High hier bij ZFM. Is dat lekker wakker worden of niet? En als je op de Wikipedia van Tony Braxton kijkt... dan staat daar als een van de eerste dingen dat ze 1,55 meter groot is. Of dat belangrijk is, nou ja. Ze zit hier alleen in de Dit is Maan. En ze, heeft een nieuwe plaat uit. Die is prachtig. uit het raam en ze vraagt zich af... hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze helpt, maar ze lacht. Ze helpt maar ze lacht. Loopt door een wereld die niet aardig voelt, onbedoeld. Zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Want nooit gaat het slecht, altijd oké. En ze lult met ze mee en ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. het los. Ze voelt zich alleen als ze loopt in de stad en ze kijkt in het raam, ziet een ander er staan en ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn en gaat door met de schijn. En ze lacht, ze huilt maar ze lacht als ze morgen besluit niet te schuilen. Haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen. Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen nog steeds van haar houden? Als ze huilt, als ze huilt en niet lacht. en ik vraag me af Hoe zou het voelen mezelf te zijn Want soms doet het pijn als ik huil Maar ik lach Maan Ze helpt maar ze lacht hier bij ZFM Gaan wij door met The Outcast Ook al lang niet meer gehoord, maar leuk Leuke plaats weer Komt-ie ready for action. Nip it in the bud, we never relaxing. Outcast is everlasting, not clashing, not at all. But see, my nigga went to do a little acting. Now that's for anyone asking. Give me one and pass em. Drip, drip, drop, there goes an orgasm. Now you coming out the side of your face, we tapping right into your memory banks. Thanks. So click at the ticket, let's see your seatbelt fasten. Trunk rattling like two midgets in the back seat wrestling. Speaker box vibrate the tag, make it sound like aluminum cans in a bag. But I know y'all wanted that 808, can you feel that BASS, babe? But I know y'all wanted that 808, can you feel that BASS, all like all night. I let the girls all pause with Turning left, turning right, are they looking at me. But I was looking at them, they're there on the dance floor. Now they got me in the middle, feeling like a man whore. Especially the big girl, big girls need love too, no discrimination here, squirrel. So keep your hands off my cheeks, let me study how you ride the beat, you big freak. Skinny, slim women got the camel toe within them, you can hump them, lift them, bend them, give them something to remember. Hell out timber when you fall through the chop shop. Take a deep breath and exhale. Your ex-girlfriend, boyfriend was boring as hell. Well, let me listen to the story you tell, and we can make moves like a person in jail on the low. op de officiële ZFM klok. Dit was de Outcast met The Way You Move. En dan gaan we door met een, ja, een plaat die is gewoon hartstikke leuk. En daar zit die jongen uit Purmerend in met dat sampletje Kio. Hele grote hit geweest afgelopen zomer. Hier is die Old Town Road, Billy Ray Cyrus en Kio uit Purmerend. Yeah, I'm gonna take my horse to I'm gonna ride till I can't no more.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 ga dan naar Oostwoud. Oostwoud dat ligt in Friesland. En daar, eh, daar is een meisje, die gaat Gerda Holla. En wat doet hij? Die? die gaat 1600 meter ijs zwemmen. En dat doe je niet in een thermopak. Dat doe je niet met een gekke warme muts op of wat dan ook. Dat doe je gewoon in je bikini. En daar heeft ze heel lang voor getraind. Ze heeft er heel veel voor gegeten om allerlei uh, bodyfat aan te maken. En dan gaat ze 1600 meter in 3 graden water zwemmen vandaag. Dus dat is vanmiddag in Oostwoud. Mocht je zin hebben, mocht je dat zien. Het is toch echt wel bijzonder. Ondertussen draaien wij Hey Joe in twee versies. Maar dat zul je zo wel horen. Jimi Hey Joe. En daarvoor een versie van Charlotte Gansboer. Ja, dat is dan jou welke je beter vindt. Ik weet het eigenlijk wel. Bijna half tien hier bij ZFM. En dan gaan we nog een beetje jazzy draaien. Zoals deze, Jeepers Creepers. Every time you talk to me, I see those big brown batters. You can almost guarantee at the last for Every time you walk my way, I get all flustered. I just don't know what to say when I wanna flirt with you. Oh. so charming. Jeepers Creepers. En je hoort het al, het is half tien. En om half tien gaan we altijd even naar de rubriek Jazz is niet eng. En jazz is ook helemaal niet eng, dat weten we ook inmiddels allemaal wel. En eh, vandaag heb ik een plaat voor je meegenomen. Dat is gewoon een hele mooie, lekkere, akoestische... Uit de jaren 90, 1993 om precies te zijn, El Giro zingt Live Your Song van Elton John. Het komt van het album Tenderly en dat was echt heel mooi. Er is ook een opname van die je gewoon kunt bekijken hoe die dit zingt. Maar eh, luister ernaar, want jazz is echt niet eng. not much, but girl, it's the best I can do. You see, my gift is my song, and this here one's for you. It's just for you. You can tell everybody that that this is a song. Well, the words may be quite simple, but now that it's done. do they? Well, they got me quite cross. Ooh. But the sun's been real kind while I wrote down this song. You see, it's, it's for people like you that will keep it turned on and on. Uh, so please excuse my forgetting Well, you see, honey, I've forgotten if they're Greek in all that blue. Well, anyway, you know the thing is, um, what I really mean to say is that, that you are the sweetest eyes I breathe. in my world. let me say that line one more time, girl. El Giro. 1993, Jos sang Hier bij ZFM. En luister ook op zaterdag naar onze jazzprogramma's. En op zondag natuurlijk. Gaan we door met Kendrick Lamar. Sex. can be misunderstood. War telling me they full of pain, resentment. Need someone to live in, I'm just to relieve tension. Me, I'm just a tenant. Landlord said the wall vacant more than a minute. The wall are vulnerable. Exclamation, interior pink, color coordinated. I interrogated every nook and cranny. I mean, it's still amazing. Before they couldn't stand me. These walls wanna cry tears. These walls happier when I'm here. These walls never could hold up. Every time I come around, demolition might. If these walls could talk. I can feel your rain when it cries. dynamic continuously. I can see your defense mechanism is my decision. Knock these walls down, that's my religion. Wall feeling like they ready to close in. I suffocate, they catch my second wind. I resonate in these walls. I don't know how long I could wait in these walls. I've been on the streets too long. Looking at you from the outside and they sing the same old song about how they was always the cleanest. I beg to differ, I must have missed them. I'm not involved, I'd rather diss them, I'd rather call on you, put your wall up. Cause when I come around, demolition go. If walls can talk, I can feel your rain when it cries. Kendrick Lamar, These Walls. Revolutie toen dit album uitkwam. Acht over half 10 hier bij ZFM. En je hoorde al een beetje een sampletje van Prince er doorheen. Ja, dan gaan we de meeste natuurlijk ook zelf draaien. Hier is die Somebody Somebody. Een van de mooiste nummers van Prince. Goedemorgen, Zandvoort. someone. It's two o'clock in the morning, and I just can't sleep. Outside the rain is pouring, I'm only asking me. Maybe tonight uh, I'll be different than the nights before. I need to feel someone beside me. I can't be alone no more. someone. I wanna be somebody, somebody. I want somebody that'll do it till the job gets done. Oh yeah. This world can be so empty, living in it all alone. I realize in its best disguise, a pretty house don't make a home. There's a hunger deep inside him me how the fire burns. I wanna give good love to someone and get good love in return. Oh. Prince. Somebody, somebody. Heerlijk. fijn om weer eens te horen. En stel je voor, voor een paar maanden... dan is het weer, eh, weer zomer. Dan loop je op de boulevard, ga je zitten op dat muurtje. Dan heb je zo'n... Eh, heb je zo'n hip, uh, radiootje bij je en hoor je ZFM.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 Hier bij ZFM waar het kwart voor tien geweest is. En wij lekker doorgaan met een lekker andere zomersplaats, John Legend en Sergio Mendes. Baby, please don't go. but I know just get away before it's too late and your pain's too much to bear. Please, baby, another try. Cause I can't see you with no one else. I'm selfish, I can't lie. Sergio Mendes, John Legend en Playbe Please Don't. Ja, en wie komt er binnenlopen? Roy van Buringen. Hij is er weer. Ja, en als Roy er is, dan draaien we Sparko. Hier is hij. Hip hop hop. jaren 80 plaat. En is het 7 voor 10. En de vaste luisteraars weten het. Twee platen voor 10. Dan gaan we altijd een beetje gas geven. En dat doen we vandaag met Kate Perry. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? Within a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth. Cause I stay winning, bring up like. Swish, swish, bish. Another one in the basket. Your game is tight. the one in the basket is what they just strut. <laughs> What the Pink Ferragamo sliders on deck. Silly rap beef, just give me more checks. My life is a movie, I'm never offset. Me and my amigos, no, not offset. Swish, swish, ah, I got them upset. But my shooters, I make them dance like dubstep. Swish, swish, ah, my haters is obsessed. Cause I make them take it much less. Don't be trying to double back, I already despise. you showing couldn't even disguise you. Yo, yo. When, when, Nikki getting tan. Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a stan. The generous queen that kiss a fan. Ask about, I'ma be riding by. I'ma tell my big Z, that's the guy. A star's a star, the heart, the heart. They never thought to switch guard and take it this far. Get my pimp cup, this is pimp shit, baby. I only rock a queen so I'm making hits with Katie. Swish, swish, bitch. Swish Swish van Katy Perry. Ja, en daarmee is het uh, eh, 2 voor 10 geworden. Mijn tijd zit erop voor vandaag. Morgen zit Ger Loogman hier. En ik ben er maandag weer. En om daarmee pas nog te eindigen...